uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een demonstratie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is een onbekend aantal mensen opgepakt. Duizenden betogers zijn ondanks een demonstratieverbod opnieuw de straat opgegaan... om te protesteren tegen zittend president Lukashenko. De demonstranten zijn op weg naar het onafhankelijkheidsplein in het centrum van de stad. Dat is gebarricadeerd. Er staan honderden politieagenten. Meerdere metrostations zijn afgesloten. Gisteren betoogden duizenden vrouwen tegen de president een onbekend aantal demonstranten is toen opgepakt. De man die ervan wordt verdacht dat hij gisteravond inreed op een groep jongeren in Deventer had drugs gebruikt. Rond 9 uur zou hij op een industrieterrein op een groep jongeren zijn ingereden die daar op scooters zaten. Een aantal van hen raakte gewond. De automobilist raakte ook nog een stilstaande auto en de vrouw die daarin zat raakte ook gewond. Volgens de jongeren reed de man hen met opzet aan. Hij werd kort daarna aangehouden. Het is een Roemeen van 23. De Duitse minister Seehofer van Binnenlandse Zaken en bondspresident Steinmeier hebben hun afschuw uitgesproken over de demonstranten die gisteren in Berlijn protesteerden tegen de coronamaatregelen. Honderden mensen braken door een politiecordon en liepen de trappen van het parlement op. Daar gooiden ze met flessen en stenen. Bij de demonstratie in Berlijn zijn zeker 200 mensen opgepakt. Voetballer Lionel Messi is vanochtend niet komen opdagen voor een verplichte coronatest bij FC Barcelona. En ligt daarmee op ramkoers met zijn club. De selectie komt morgen voor het eerst bij elkaar voor een training, maar moet zich daarvoor eerst laten testen. Messi staat nog onder contract bij Barcelona, maar wil er weg. De club wil hem niet zomaar laten gaan. Het weer, buien trekken van het noord naar zuid en er waait een stevige noordenwind. Tussendoor af en toe zon bij zo'n 21 graden. In de loop van de avond op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht rond 12 graden.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 Love is 100 proof. You got me going yeah. everybody, bring your body to Love Town. A midnight madness, a moonlight in Love Town. Put your hands together. Everybody, bring your body to Love with me, baby, sing. Everybody in your body.